Jelle Visser met het NOS-journaal. De Zwitserse autoriteiten onderzoeken een mogelijke terreuraanslag in een warenhuis in Lugano. Twee vrouwen raakten gewond. Eén slachtoffer zou met een mes in de nek gestoken zijn, maar niet in levensgevaar verkeren. De verdachte, een vrouw van 28, is aangehouden. Volgens de Zwitserse politie gaat het vermoedelijk om een terroristisch motief. De vrouw dook onlangs op in een onderzoek naar terrorisme en zou IS-sympathisant zijn. Het kabinet is niet van plan om mondkapjes verplicht te stellen in kerken, moskeeën en synagogen. Dat zei minister Grapperhaus van Justitie in de Tweede Kamer. Vanaf 1 december zijn mondkapjes verplicht in theaters, bibliotheken en bioscopen, maar niet in religieuze gebouwen. Volgens GroenLinks, SP en D66 is dat niet goed voor het draagvlak van mondkapjes in de samenleving. Maar volgens Grapperhaus zijn mondkapjes in kantoren en clubgebouwen ook niet verplicht... en vallen kerken en andere gebouwen daar ook onder. Joe Biden heeft als eerste kandidaat in de geschiedenis van de Amerikaanse presidentsverkiezingen meer dan 80 miljoen stemmen gekregen. Biden kreeg 51% van de popular vote tegen 47% voor president Trump. Met een kleine 74 miljoen stemmen noteerde Trump ook een record, maar dan voor een verliezend kandidaat. Er worden nog altijd stemmen geteld in de VS. Biden is ook in Pennsylvania en Nevada officieel tot winnaar uitgeroepen. Schotland heeft een wet aangenomen die menstruatieproducten gratis maakt. Daarmee is Schotland het eerste land ter wereld die dit regelt. De producten zijn voortaan op openbare plaatsen zoals apotheken, buurthuizen en jeugdclubs verkrijgbaar. Eerder werden maandverbanden en tampons al gratis gemaakt voor studenten. De maatregelen zijn onderdeel van een plan om menstruatiearmoede tegen te gaan. Zo'n 10% van de meisjes in Groot-Brittannië kan zich geen menstruatieproducten veroorloven. Het weer, vannacht opklaringen. Plaatselijk koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Overdag zon en wolkenvelden.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 Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, kom maar flex in Amiri. Uh. Je zegt ik wil te veel, wat dan? Ik zei na de na mil, wat dan? Bitches pakken veel, wat de jonge man speelt met fans Ooit kopen we heel gas Hey, hey, T-Rex in mijn go-yard Want die T-Rex passen niet in die slim fit Amiri jeans Zeg een go hard, is dus ik go hard ey.